Sinds 2020 is er oorlog in Tigray. Recent kwamen bij een luchtaanval op een school 50 mensen om het leven. In totaal heeft het conflict aan duizenden burgers het leven gekost. Meer dan 5 miljoen mensen in de regio zitten door de oorlog zonder elektriciteit en internet. Japan tolereert de rakettesten van Noord-Korea niet, dat zegt de Japanse premier Kishida. Noord-Korea vuurde opnieuw twee ballistische raketten af in oostelijke richting. De projectielen zouden in de Japanse zee zijn terechtgekomen. Het gaat om de zesde rakettest in krap twee weken tijd. De situatie rond de Korea's is de afgelopen weken gespannen. De testen van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. Voor de kust van het Griekse eiland Kivira zijn zeker 15 migranten om het leven gekomen. Ze waren in het water geraakt doordat de zeilboot waar ze op zaten tegen de rotsen klapte. Daardoor zonk de boot. In totaal waren er 100 mensen aan boord. Hulpdiensten rukten massaal uit om mensen te redden met onder meer schepen en een helikopter. Zeven mensen zijn tot nu toe in veiligheid gebracht. De makers van de satirische krant The Onion steunen een man die satirische berichten had verspreid in een rechtszaak. Dat blijkt uit een brief die ze hebben ingediend bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Anthony Novak uit Ohio werd gearresteerd omdat hij zich op Facebook voordeed als de lokale politie. Hij schreef onder meer dat minderheden niet welkom waren voor een sollicitatie. Novak werd vrijgesproken, maar spande toch een zaak aan tegen de politie. Die Union schrijft nu aan het hof dat de krant wil voorkomen dat politieke autoriteiten humoristen vastzetten. Het weer wordt vandaag zonnig en het blijft droog. In het noorden zijn er wat stapelwolken. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... voor Amstelveen Stadshart 10 minuten vertraging. De afrit is daar dicht door een ongeluk.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 Shonda Paul alongside i Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. Eh? Baby boy, not a day goes by without my fantasy.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 willen om de tafel voor vredesbesprekingen. De gesprekken zouden komend weekend in Zuid-Afrika moeten plaatsvinden. Voor de kust van het Griekse eiland Kyfira zijn zeker 15 migranten om het leven gekomen. Ze waren in het water geraakt doordat de zeilboot waar ze op zaten tegen de rotsen klapte.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 Just answer your phone whenever I call. call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is love loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You Could call me your baby girl. Baby. Could you tonight? tonight? I could be your sunshine. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some uh-huh. time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney and I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky, cause I gotta know you with me. Cause shit get, sticky, that's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, thick Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, Callin' with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Outside, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl.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 Oh, het is alsof mijn oren zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Een liedje en een wondere melodietje, en een ander berg een liedje, al die brand van het heelal. klokjes horen.